Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen ongeveer 1 miljoen coronavaccins deze kant op in januari. Het zijn de vaccins van Pfizer, die worden waarschijnlijk als eerste goedgekeurd. Met de miljoen doses kun je 450.000 mensen helpen, legt premier Rutte uit. Het gaat nu, lijkt het om circa 1 miljoen vaccins van uh, BioNTech Pfizer. Mhm. Eh, daar kun je dan 450.000 mensen mee vaccineren. Eh, want je hebt een stuk verlies. Vanwege de complexe logistiek moet je vanuit gaan zo'n 10%. En dan hou je de 900.000 over. Je moet twee keer prikken. Van de andere fabrikant Moderna komen er begin volgend jaar 400.000 van naar Nederland. Als tenminste alles volgens plan gaat. We weten nu ook wie er als eerste aan de beurt zijn. Mensen in verpleeghuizen, verstandelijk beperkten en de mensen die voor hen zorgen. Bij elkaar opgeteld 600.000 mensen. Urk dan, daar staan ze op scherp voor komend weekend. In het dorp is cameratoezicht, je kunt er preventief gefouilleerd worden... en groepen van meer dan vier mensen zijn verboden. Is allemaal om de ellende van afgelopen twee weekenden te voorkomen... Jongeren stichtten toen brandjes, vernielden dingen en bestookten agenten met zwaar vuurwerk. Het busbedrijf dat woensdag een groep feestende Vindicat-studenten in zijn bus had... gaat geen feesttours meer aanbieden. Bedoeling was dat je met mondkapje op in een touringcar toch een feestje kon houden. Maar dat ging niet helemaal goed. Het lukt maar niet om genoeg wilde zwijnen af te schieten op de Veluwe. Als er te veel van die dieren rondlopen, gaat de natuur kapot. Maar de jagers van Faunabeheer Gelderland krijgen de beesten nauwelijks in het vizier. Komt doordat er nu tijdens de corona veel fietsers en wandelaars in het bos zijn... waardoor de zwijnen dieper het bos ingaan. Het weer nog. Vanavond klaart het op en koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Dit weekend is het grijs, regenachtig, maar er is ook veel zon. Het gaat alle kanten een beetje op dus. En het wordt een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde vanmiddag een ongeluk op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. De nasleep daarvan staat er nog tussen Naardenvesting en Hilversum Noord. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn weer vrij. Dat geldt niet voor de A8, want ook daar gebeurde een ongeluk vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij knooppunt Zaandam.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 En natuurlijk nog 275 dagen tot de start van de Dutch Grand Prix hier in Zandvoort. Dit is Welkom in Zandvoort. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben nu tot 7 uur nog bij je. Met heel veel muziek en heel veel leuke dingen. vertel je zo alles over. Eerst muziek. George Benson. your smile, and those moments that we used to share. Baby, I need to know it's not for show, and the way you look it's just not fair. No use trying to pretend it's getting closer to the end, and it's just a start all over again. Show me the love that you gave when I looked into your eyes like a little piece of heaven in my soul. Show me the love that we had. I'm remembering the night you came into my life. Now I need you to show me the love. You're like the light shining bright. No one ever made me feel this way. No, no, we took a chance, then we danced and filled me with these words I say. Suddenly you came along like the words without a song, waiting for music for us to sing. Show me the love that you give when I'm lying next to you. I can tell by the beat of your heart that it's true. Show me the love that we had. I'm remembering now I need you to show me the love. Oh, oh, oh. a heaven in my soul. Show me the love that we had. I'm remembering the night you came into my life. Now I need you to show me the love. I can tell by the beat of your heart that it's true. hij zegt nog zelf, als ik niks gezegd had... Onherkenbaar. Nee, natuurlijk niet. Dit is het geluid van George Benson. Natuurlijk ken je dat en dat is heel herkenbaar. Goed, eh, wat gaan we allemaal doen? Eh, ja, het is, het is, ik heb het eigenlijk het vorige uur al een stiekem verteld. Maar eh, half zes, liefst uit Zandvoort. Christel belt weer in met toch allemaal tips die we wel en toch kunnen doen hier in Zandvoort. Ergens rond de klok van kwart voor zes hebben we de column van Tino Stuy. In tweede uur aandacht voor de ZFM Rainbow Top 51. Ronald gaat er alles over vertellen. En als je al meer wil weten en je kunt al stemmen op die platen... dat kan gewoon op de site van zfmzandvoort.nl. En ja, heel bijzonder, om half zeven gaan we coast to coast met Jaap van der Kutter. Ik ga hem bellen in Mabelja. En dan gaat hij alles vertellen over eh, ja, het jazzprogramma... wat we zondag samen gaan maken. Maar ja, hoe dat allemaal gaat, ik weet het niet. Eerst gewoon weer muziek. Hoeveel vond ik... Ja, toch wel het nieuws van de afgelopen weken. Geiken is terug. Ze hebben Mad About You opnieuw opgenomen. En dit is de, de 2020 versie. Met geiken. Gelukkig. Feel the vibe, feel the terror, feel the pain. It's driving me insane. I can't fake for God's sake. So am I driving in the wrong way? The trouble is my mental name. But in the end I'm not too bad. Can someone tell me to be so mad about you Show You The Way To Go. En ja, wat zou je denken, hoe oud is dit al? 1977, wat? Nee, 1976. De Jackson 5 heette ze toen nog, met de kleine Michael Jackson. Ach, goed. Ehm, ja, ik kreeg net een berichtje van, uh, ja, Funnekotter, hij zit al klaar in Ja, Maar Jaap, je zult toch echt nog even moeten wachten. Ehm, ik ga wel een beetje jazzy plaatje voor, hem draaien. Ja, dat ga ik doen. Dit is een plaat, 1932 is hij uitgekomen. Die versie gaan we niet draaien. We gaan de gloednieuwe Jeepers Creepers draaien. Speciaal voor jou, Funnekotter. in Marbella. Tot straks Jaap. Every time you talk to me, I see those big brown batters. You can almost guarantee I'll be at a loss for words. Every time you walk my way, I get all flustered. me in your sights, cause the air's so Reapers 2.0 is het dan van Nicky Janowski. Maar het origineel dus uit 1932. Goed, nog twee plaatjes. En dan ga ik met Christel bellen. En dan weten we wat we allemaal in Zandvoort kunnen doen. Maar tot die tijd, ja, die mooie plaat van Michael McDonald en Pitty LaBelle. Hier is die, On My Own. Ja, ik dacht ik doe maar een rustig muziekje, Christel. Want je bent in retraite geweest eh, vorig weekend. Oh ja, klopt. Ja. Hoe was dat? Eh, een, weekendje in eigen dorp, een eh, yoga- en detox weekend heb ik gedaan bij Senso Yoga. Ja, dat was heerlijk eigenlijk, ja. Ben je heerlijk tot rust gekomen? Ja, het was, ik ging tussendoor gewoon naar huis. er komen ook wel mensen echt uit Drenthe of uit de Brabant die hier lekker naar Zandvoort komen voor een weekendje weg. Maar eh, ik heb het gewoon vanuit huis gedaan. En uh, af en toe een yogales en een stiltewandeling of een mindfulnesswandeling door de duinen. En ondertussen even de boodschappen. Ja, nou, dat <laughs> probeerde wel even rustig aan te doen. Maar het was eigenlijk wel heel goed bevallen. Want eh, ja, je hoeft eh, niet een heel stuk in de auto naar Zeeland of Texel of zo om zoiets te gaan doen. Je kan het gewoon lekker in je eigen dorp. En ja, even helemaal een eh, reset qua eten. Even, ja, ik had het nog nooit eerder gedaan, maar het is nou eigenlijk heel goed bevallen. Ja. Oké, nou is goed. Nou, voor de luisteraars die niet weten, ik heb Christel aan de telefoon. Christel is van Liefst uit Zandvoort, de blog met al het nieuws over wat er allemaal te doen is in, in Zandvoort. Is er nog wat te doen, Christel? Ja, nou het is natuurlijk nu Sinterklaas eh, weekend. En, ehm, dat lijkt me genoeg genoeg zouden er normaal <laughs> gesproken allerlei dingen te doen zijn. Eh, ja, er zijn volgens mij heel veel ideeën geweest van drive-in eh, gebeurtenissen met uh, dat je Sinterklaas kon zien, maar dat is allemaal afgekeurd. En ook Talassa, die had nog vorige week bedacht... dat leuk pieten eh, ja, parcours of zo, maar dat mocht ook niet doorgaan. Dus het is allemaal natuurlijk een beetje jammer. Maar ehm, nou ja, goed, de Sinterklaas is wel overal op de scholen langs geweest. En mm -hmm. volgens mij nog genoeg eh, te beleven. Ja. Ehm, ja, ik heb zelf wel geprobeerd om al mijn Sinterklaas cadeautjes lokaal te kopen. En dat is me gelukt. Behalve één, één, cadeautje <laughs> moest ik helaas buiten Zandvoort kopen. Maar dat vond wel, vond ik wel leuk wel leuk om te proberen. Ja. En eh, er zijn zoveel leuke winkels. Dus ehm, ik was vanochtend ook even in het, in het dorp. En uh, Noble Tree is weer open met takeaway. Oh, wat goed. Ehm, dat is wel weer een hele fijne, fijne eh, eigenlijk, vind ik zelf. Want ja, het was toch een beetje stil zo hè, op het ja, Ja, echt stil. En ehm, nou, ik denk dat die gewoon lekker voor de kerstdagen, of tenminste de kerstmaand, december, in ieder geval open zijn. En we gaan natuurlijk hopen dat, het, dat, dat de horeca gewoon op hele korte termijn toch wel weer open mag. Tenminste, dat heb ik toch zelf wel. Dus ja, ik nou, misschien is er wel iets mogelijk. Ehm, en in het dorp staan ook bij alle winkels uh, kerstboompjes om het een beetje gezellig te maken. En ehm, wat ik zelf ook een leuke vind... Ehm, dit weekend, eh, het was al afgelopen week al een paar weekendjes, dat is bijna aan Zee. Een soort pop-up eh, wijnwinkeltje op de Burenweg bij het Schelpenplein. Oh, wat leuk. Heel leuk, eh, nou, in een garage eigenlijk. Ehm, dan kan je lekkere wijntjes kopen en zo. Oh, wat goed. Een heel leuk plekje. En dat is alleen een beetje op vrijdagmiddag en op zaterdag open. Als het open is, staat er altijd een bord in de, in de kerkstraat. Ja. En dan loop je er tussendoor. Heel leuk, vind ik zelf heel leuk om um, even naartoe te gaan altijd. En ehm, ik zag ook dat ehm, Marcel's, eh, de slager, ja. Eh, een eh, tapasbar heeft dit weekend. Kan okay. tapatjes halen. Dus, ja, maar dat, dat gebeurt ook meer. Volgens mij bij Lauren Hardy hebben ze ook zoiets begonnen. Ze zijn ook met ja. tapas en zo bezig. En wel meer restaurants geloof ik in de Haltestraat. Ja, er zijn heel veel dingetjes inderdaad. Dus restaurant en dit is natuurlijk een, een meer een, slager die het dan nu begonnen is. Ja. Maar inderdaad, er zijn heel veel dingen waar je kan afhalen natuurlijk. Maar ehm, ik zag deze er nu, eh, nu even voorbij komen. En ik dacht van ja, het is ook wel leuk, want er komen natuurlijk ook veel dingen voor de feestdagen aan. Dus daar zal ik volgende week wat meer over vertellen. Oké. Okay. Um, ehm, er gebeuren, ja, er gaan worden allerlei eh, pakketten en dingetjes aangeboden voor, uh, voor de feestdagen. Dus dat, oh, daar zal ik volgende keer wat. Maar ik zag bijvoorbeeld al bij Parnassia, die hebben ook hun um, takeaway al helemaal in kerstsfeer. En ook die, die takeaways op het strand, daar kun je ook steeds meer eten krijgen. Dus hutspot en ertessoep en dat soort dingen. Je kan, hele, nou ja, je kan er helemaal losgaan eigenlijk. Het is niet alleen maar met koffie of zo. Dus ehm, ja, ach, er gebeuren toch nog best wel wat leuke dingetjes. Ja, en de musea zijn open. De musea zijn natuurlijk ook open, ja. ja. klopt. Want had ik nog een vraag voor jou eigenlijk. Hoe uh, hebben jullie veel foto's binnengekregen voor de nieuwjaars... Eh, ja, dat, ik, nou ik, het, was alleen mijn, het was alleen mijn idee, Christel. Ik, ik weet het ah. verder niet. <laughs> ik zit verder niet in die organisatie. Ik heb alleen het idee geopperd. En, eh, maar ik kan me niet voorstellen dat dat eh, niet... En ik weet dat Leon is wel even bij ons in de uitzending geweest. Ze hadden ook een paar hele oude foto's, eh, echt uit de jaren oh. 60. Dus volgens mij wordt het wel heel erg leuk. En, leuk. Dus dat zal dan allemaal wel ja, binnenkort op het Badhuisplein te zien zijn... met inderdaad al die oude foto's van de nieuwjaarsduiken. Ja, heel leuk. Ja. Ik ben heel benieuwd naar hoe dat wordt. Ja, leuk. Goed. Christel, dankjewel weer. Volgende week spreken we. Dan gaan we inderdaad richting kerst kijken. En uh, ja. ik ga gewoon muziekje draaien. Angie Stone met okay. Guru samen. Tot, dan. tot volgende week. Doeg. Tot volgende week. Dag. deep yeah, yeah. My brother Guru and and setting it off, letting it off my chest, plus betting it all. Record sales, awards, accolades, I'm getting it all. Mad chips, right above my grip, I'm letting them fall. Who said the G.O.D. wasn't coming to do his thing? Who said the industry wasn't gonna bow to this king? I paid dues, stayed true, so I made it through. If you handle your B.I. fly guy, you can make it too. Your potential is infinite. Be wise, visualize, witness it. Why waste your time focusing your mind on little shit? she understands me. And scratch got my back, so keep away from the fire. Burning desire, yo, we got that. Keep your feet out my shoes. Feel like me done paid my dues. Keep my comb out your hair. Unless you're about ready to take it there. Keep my name out your mouth. Until you got some worth talking about. Keep your hands to yourself. I belong to someone I've never been a stranger to struggle. Gotta maintain my hustle Used to let the anger bubble. These streets can bring mad danger and trouble. And I can do bad all by myself. Do me a favor, don't be concerned about my wealth. If you're one of my peeps, you're gonna know that. But if I ain't feeling you, player, <laughs> my face is gonna show that. So keep your eyes off my pockets. Don't be surprised if I cock it. Can't out slick a can of oil. You never spoil my profits. See how I'm flipping this here? Things are different this year. Ain't got no time to listen to niggas that be tripping this year. Cause and effect. I always get applause and respect when I rhyme. Universal laws, truth and righteousness connect. You see the knowledge that I'm kicking for you. And there is nothing that another can I've been telling you that there's war out here. And I've been telling you that there's more out here. So stop limiting your thoughts. Stop reconstructing your plots. It's more than luck, it's an art. No more ducking from knots. Haters stay at a distance. Haters keep away from my fam. Haters stay in my business. Haters still playing this jam. Mad wisdoms reflect the light of this man. Some jealous rappers tried to pick a fight with this man. But despite all the nonsense and false pretense, I bombed this. Peace to those I get along with, my real niggas I'm strong with. And never get me twisted with no whack shit. And all that foolishness you was kicking, <laughs> I know you wanna take it back, kid. Keep your feet out my shoes. Feel like think done, pay my samen met Angie Stone, Keep Your Words. En daarvoor hoorde je Crystal met Liefde Zandvoort. kijk ook op die blog liefdeutstandvoort.com. En dan zie je inderdaad al die dingetjes die zij genoemd heeft. Ja, dan moet ik eigenlijk altijd die ene plaat draaien. Nou, Verline heb ik in het eerste uur al gedraaid. Misschien het smokkeluurtje hiervoor. Maar ik moet van jou altijd iets draaien uit de onderstroom. Nou, dan doe ik dat maar. Uh, Guy, dit hebben we gehoord eh, bij 3 voor 12. Daar werkt ZFM eh, mee samen. Dat is eh, van de VPRO 3 voor 12 Noord-Holland. Leuk programma. Dat doen ze samen met uh, Alternative FM van ZFM. En daar kwam deze plaat langs. Beetje een raar intro, maar ik vind hem leuk. Guy met G-U-Y-Y. Real Fashion, dit is hem. and so ungrateful. Get your own way. Guy. G-U-Y-Y. Real Fashion. Leuke plaats En ik hoor hem voor het eerst bij 3 voor 12 Alternative FM op de donderdagavond bij Jaap. Goed, eh, ja, we gaan even terug naar afgelopen dinsdag. De Kant Nog wel Show met Tino Stuy, Jaap Paardenkoper. Eh, Jaap ook. wat zeg ik nu al? Frank Paardenkoper, Jaap Koper en Gerloogman. Vier vrienden uit Zandvoort met een hilarisch programma. En onderdeel van dat programma is de column van Tino. En hier is die. De column van Stuy. Piano panties. Ik vind mezelf een duistere prins van het ongemak. Niet alleen vanwege verkeerde opmerkingen op het verkeerde moment... of stiekem een dodelijke wind laat in een volle lift. Ik heb het over gesprekken die plotseling een draai krijgen... en je er vervolgens niet meer uit kunt praten. Alsof je een hingstaksprong gaat maken en je afzet is al verkeerd vanaf stap 1. Je voelt meteen dat het niet goed zit. Voor de meeste stervelingen vooral herkenbaar bij zwangere vrouwen bijvoorbeeld. Dat wil zeggen vrouwen waarvan je denkt dat ze zwanger zijn en het niet zijn. Een typisch gevalletje van oeps. Stop dan met praten, maak geen oogcontact meer... draai je gracieus om, tik je pet aan en been weg. Want het komt nooit meer goed. Een tenenkrommend geval van mezelf in een konijnenstrik Wurmen... gebeurde vlak voor een optreden van pianowonder Jan Veen in Haarlem. Ik ken Jan en Haarlem ligt natuurlijk in de buurt... dus reisde ik af om hem te zien spelen in het Concertgebouw. Het was een beetje een chique bedoeling. De burgemeester was onderweg voor een ontmoeting... en moest een handje worden geschud met de creatieve chef van het Concertgebouw, dat werk... De manager van Jan destijds, Han, was een godlachse struizenhorka koningin uit Zwolle. Het lachen verging haar echter toen ze vlak voordat alle notabelen zouden arriveren... een ladder in haar panty trok. Dus bood ik aan snel naar lingeriewinkel om de hoek te rennen om haar te redden. Omdat Han niet alleen een struis karakter had, maar ook een struis onderstel... bleek ik de grootste maat te moeten halen. De vriendelijke mevrouw van de toonbank in de kousenwinkel keek me verwachtingsvol aan. Ik heb een panty nodig, mevrouw. Maar natuurlijk, meneer, welke maat? En nog voordat de woorden mijn mond verlieten... bemerkte ik instinctief dat het direct de verkeerde kant op zou gaan. De grootste maat, mevrouw. Het stalen gezicht verraadde niets... maar de verkoopster nam mij als twee meter hoge man van top tot teen op en zei... natuurlijk. Nu kun je het woord natuurlijk op vijftig verschillende manieren uitspreken... maar zij zei het op een manier dat ik mezelf inderdaad... in deze panty door het huis zag dat avond. En zo kijk je dan dus ook meteen. Schuldig. De behulpzame mevrouw bleef stoïcijns kijken... en legde drie soorten panties voor meneer. En dan kom je in fase 2 van het hellende vlak. Ja, het is natuurlijk niet voor mij. Ik sta aan het concertgebouw met een kennis... en die trekt per elkaar panties stuk. En de burgemeester komt zo en ze kon niet komen. Weet je, het is een concert van langer. misschien kent u. En met elke zin draaide ik dieper en vaster in de konijnenstrik. De kouse mevrouw bleef me strak aankijken en zachtjes knikken. Haar begripvolle woorden moesten me geruststellen... maar haar ogen zeiden iets heel anders. Ik zag dat zij mij zag op muziek van Jan Veen in haar panty. En wat doe je dan? Afrekenen, omdraaien, pet aan en weglopen. Om met de trucker naar kek te spreken. <laughs> Het komt nooit meer goed. and you can give him my best, but just know I'm not your friend. careless and you can give them my best, but just know. I'm not your friend. 20 jaar tussen de trokkenen Keks en Billie Eilish hier bij ZFM. En we gaan naar de laatste, nou is het vijf, zes minuten. Dua Lipa ga ik denk ik draaien samen met uh, Famke Janssen. Of uh, Famke Janssen, Famke Louise erachteraan. Ik ben een beetje in de war, waarschijnlijk omdat ik een eh, uur eerder begonnen ben. Goed, hoor ik je graag weer terug na 6 uur. En ja Jaap, ik kom niet goed uit, maar dat is dan maar zo. Tot straks. before you came around I was doing just fine Usually, usually, usually I don't pay no mind And when it came down I was looking in your eyes Suddenly, suddenly, suddenly I could feel it inside I've got a fever So can you check dira.